Michel Koenen met het NOS-journaal. De Sjiitische geest al-Sadr heeft tot nu toe de meeste stemmen gekregen... bij de parlementsverkiezingen in Irak. In ongeveer de helft van alle provincies zijn de stemmen geteld. Zijn verkiezingscampagne draaide om sociale hervormingen... en de strijd tegen corruptie bij de overheid. waarschijnlijk is dat de reden dat de partij van premier Abadi... op flink verlies staat. Hij was vooraf favoriet en hoopte juist op een zegen... na het verslaan van terreurgroep IS en de toegenomen veiligheid in Irak. Congo en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zetten specialisten en vaccins in om de ebola-uitbraak in het Afrikaanse land te stoppen. In totaal zijn 4000 vaccins beschikbaar. Er wordt onderzocht met wie ruim 30 verdachte ziektegevallen allemaal in contact zijn geweest. Bij twee mensen is de ziekte officieel vastgesteld. De uitbraak is in een grote stad zo'n 500 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kinshasa. En dat maakt het stoppen van de uitbraak een stuk moeilijker, zegt de WHO. In Maastricht is een meisje van vijf door haar biologische moeder uit Litouwen weggehaald bij haar pleegmoeder. De politie in Limburg is dringend op zoek naar het meisje en sluit niet uit dat de moeder het kind meeneemt naar het buitenland. En er is volgens nog geen Amber Alert uitgegaan. In het noorden en oosten van het land hebben felle onweersbuien gisteren geleid tot flink wat overlast. Vooral in Drenthe viel veel regen. Op sommige plaatsen viel in korte tijd bijna 50 milliliter water. Bijna net zoveel als normaal in de hele maand. In Assen bezweek het dak van een autobedrijf onder de grote hoeveelheid water. Ook verzakte een perron op het nieuwe station van de stad. Een spoorbeheerder ProRail gaat vannacht de schade herstellen. Het weer in de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag breekt in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 25.